Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De grif hier op te gaan. De SGP in de Eerste Kamer is tegen het voorstel van het kabinet. Minister Opstelten wil de kosten om een rechtszaak aan te spannen per 1 juli fors verhogen. Hij hoopt daarmee zo'n 240 miljoen euro te besparen. Maar doordat SGP-senator Holdijk tegen is, maakt het plan in de Eerste Kamer weinig kans. Alleen VVD, CDA en PVV zijn voor, maar die hebben geen meerderheid. Holdijk zei in Nieuwsuur dat als de Tweede Kamer geen fundamentele veranderingen aanbrengt, hij zonder meer tegen is. Als de verhoging zou doorgaan betalen mensen die naar de rechter stappen voortaan honderden euro's aan griffiekosten. Tegenstanders denken dat veel mensen dan vanwege de hoge kosten niet meer naar de rechter stappen. In de Amerikaanse staat Texas hebben tornado's een spoor van vernieling aangericht. De weerdienst in Texas waarschuwt voor extreem gevaarlijke situaties. In de buurt van Dallas zijn onder meer gebouwen omgewaaid. En op videobeelden is te zien hoe vrachtwagenopleggers door de lucht vliegen. Vanwege de tornado's zijn alle vluchten op de internationale luchthaven van Dallas geannuleerd. Gestande passagiers worden in veiligheid gebracht in onder meer trapgangen en wc's. In Griekenland zijn het afgelopen jaar minder steekpenningen betaald dan in 2010. Maar corruptie kost het land nog steeds vele miljoenen, dat zegt Transparency International. Volgens de organisatie werd er voor 554 miljoen euro aan steekpenningen betaald. Twee jaar geleden was dat 632 miljoen. Volgens Transparency International is corruptie diep geworteld in de Griekse samenleving. Ook worden er veel steekpenningen betaald voor medische behandelingen en voor bouwvergunningen. Het weer vannacht op veel plaatsen bewolkt met kans op een bui.